was de zaak samen met inwoners begonnen... omdat ze vinden dat er te veel gas uit de bodem wordt gehaald. Maar de Raad van State zegt dat het allemaal volgens het boekje is gegaan. Door de gaswinning waren er vorig jaar dik 70 aardbevingen in Groningen. Eneco-klanten met zonnepanelen op het dak krijgen vanaf volgende maand een veel lagere prijs voor de stroom die ze terugleveren. Het heeft alles te maken met een nieuwe wet, zegt de Consumentenbond. Voorheen was het zo dat energieleveranciers minimaal 70% moesten betalen voor het teruggeleverde stroom. Maar in afwachting van de nieuwe energiewet die in 2025 eh, ingaat, zijn die regels komen te vervallen. En daar maken energiebedrijven slim gebruik van. Ja, de nieuwe tarieven zijn op sommige momenten nog maar een vijfde van de prijs die je nu kunt krijgen. Een man uit Italië heeft niet al te lekkere souvenirs meegenomen van zijn vakantietrip in Spanje. En nam corona, apenpokken en HIV mee naar huis. Na een week in het ziekenhuis werd hij ontslagen. Hij is tot nu toe de eerste persoon waarvan bekend is dat hij drie virussen tegelijk had. En in Texas hebben ze een flinke stapel dinosaurusbotten gevonden. De skeletten zijn zeker 113 miljoen jaar oud. In dit gebied worden vaker dino's gevonden, vertelt deze Amerikaanse verslaggever. They know that these were here. There's a state park there. But with the water being so low, they were actually able to find more. I mean, it, this isn't like mud or silt. This is going to be here for yeah ever. Ja, er is dus al maanden geen regen gevallen door klimaatverandering en zijn rivieren droog komen te liggen. En dan komen er dus dit soort botten naar boven die compleet versteend zijn. onderzoekers verwachten er nog veel meer te vinden de komende tijd. Wij kijken eerst even naar morgen. Ja, dan is het eigenlijk net zoiets als vandaag. Droog, een paar stapelwolken. Vandaag is het 27 tot 31 graden. Morgen nog een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die veroorzaken zo'n 5 à 10 minuten tijdverlies. Er staan er wel behoorlijk wat intussen. Er zijn weer wat dagelijkse files te vinden. Op de A10 heb je de meeste vertraging, de ring zuid van Amsterdam. Want bij Amsterdam buiten Veldert is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten extra. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch heb je 5 minuten oponthoud tussen Maarsen en de afrit Utrecht Centrum. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je ook 5 minuten tijdverlies. En van Amsterdam naar Den Haag doe je er 5 minuten langer over tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen.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 Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee Is de laf die ze geven gemeend. of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella, als het weer niet mee zit Ik zit me overzeet op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rest. Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, pas en op mijn Barella. Bella, bella, op mijn Barella. Ik had die regen druk, op mijn en Ella, op mijn Barella, ella. Op mijn Barella, ella. Op mijn Barella, ella. Op mijn Barella, ella. Op mijn Barella, ella. Op mijn Barella, ella. Op mijn How many times thuis, mijn mogen weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je problemen met mij, van maar move, die is dit, dus ik kom naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met Jara, Niki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones. Ik wil niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Villa. Ook wij kennen badders in training, niks skin, niks splash in Marbella. Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Dus die de shoes, Shara, Niki en ook Isabella.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 I'll be your heretic, you hypocrite. I won't think of you at all. Sticks and stones and all that. Does Jesus love the ignorant? I like to think he gladly take us all. The kids are not alright None of us are right I'm tired but I won't sleep tonight Cause I still feel alive 24 uur per dag hete zomerhits.